En na een oproep van de NOS en de regionale omroepen... zeiden 3500 mensen dat ze ook last hebben van bromtonen. Het Longfonds wil dat er meer vuurwerkvrije zones komen. In een enquête zeggen 9 op de 10 longpatiënten... dat ze tijdens de jaarwisseling gezondheidsklachten hebben. En van die groep ontvlucht 10 zelfs het huis. Vooral bij windstil weer hebben longpatiënten last van kortademigheid... en soms moeten ze zelfs naar het ziekenhuis. Bij een vliegtuigcrash in Kazachstan zijn zeker 15 doden gevallen. Ook zijn er zeker 50 gewonden, van wie er 12 slecht aan toe zijn. In het toestel van Back Air zaten 100 mensen. Volgens lokale autoriteiten crashte het toestel kort nadat het was opgestegen van de internationale luchthaven van Almaty in het zuidoosten van Kazachstan. Oud-nieuwslezer Fred Emmer is overleden. Hij was in de jaren 70 en 80 een van de bekendste gezichten van de Nederlandse televisie. Emmer nam in 1987 afscheid van het NOS-journaal... maar werd jaren later nog steeds genoemd als een van de populairste journaalpresentatoren. Fred Emmer was 85. Het aantal jongeren dat voor een zwaar vergrijp is doorverwezen naar bureau HALT... is in zes jaar tijd bijna verdubbeld, naar 25 procent. Dat meldt NRC. Het gaat bijvoorbeeld om lichtere vormen van mishandeling en bedreigen. Het totaal aantal doorverwijzingen naar bureau HALT is de afgelopen jaren juist met 15 gedaald naar ruim 14.000. Het weer op de meeste plaatsen droog en hier en daar nevel.